Minister Van der Hoeven gaf gisteren toestemming voor de zoutwinning... in verband met het dreigende gebrek aan stroozout. Volgens de Milieuvereniging is de zoutwinning schadelijk voor het milieu en de waterhuishouding. Het bedrijf Frisia mag 100.000 ton zout uit de grond halen in de gemeente Franekeradeel. radeel Volgens minister Van der Hoeven daalt de bodem daardoor met hooguit 5 mm en dat is aanvaardbaar. Frankrijk zet een radicale imam het land uit en stuurt hem terug naar Egypte. De imam wordt beschuldigd van het opruien van moskeegangers in de buitenwijken van Parijs. Hij zou ze aanzetten tot geweld tegen het Westen. Volgens de autoriteit is hij de 29ste imam die sinds 2001 Frankrijk wordt uitgezet. Het land treedt streng op om nieuwe rellen in de buitenwijken van Parijs te voorkomen. In Frankrijk ligt ook een wetsvoorstel op tafel om boetes uit te delen aan moslima's die hun gezicht bedekken. Wie in het openbaar een burka draagt moet 750 euro betalen. En ook moslims die hun vrouw dwingen een burka te dragen moeten worden gestraft, zo staat in het wetsvoorstel. De Nederlandse autobouwer Spijker heeft een nieuw bod uitgebracht op de Zweedse fabrikant Saab. Hoe hoog dat bod is, dat wil topman Muller niet zeggen. Een eerder bod werd door Saab-eigenaar General Motors afgewezen. De Amerikaanse bedrijf wil Saab verkopen en zou na Spijker nog met een andere gegadigde onderhandelen. Spijker heeft het nieuwe bod via e-mail naar de Verenigde Staten gestuurd. Vanwege de vele bijlagen is dat in tien delen gebeurd. Begin volgende week op topman Muller een reactie te krijgen van GM. Het weer, vannacht matige tot strenge vorst en lokaal dichte mist. Overdag is er wat zon, maar kan ook wat sneeuw vallen.